Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran heeft een Franse toerist vrijgelaten die bijna twee jaar geleden werd gearresteerd. Volgens president Macron komt de 37-jarige Louis Arnaud vandaag terug in Frankrijk na bemiddeling door Oman. De Fransman werd in september 2022 in Iran met drie landgenoten opgepakt en kreeg vijf jaar cel. Hij zou tegen de regering hebben gedemonstreerd en propaganda hebben verspreid. De drie andere Fransen zitten nog vast. Macron dringt ook aan op hun vrijlating. Het waren volgens hem willekeurige arrestaties die neerkomen op gijzeling. In ruil voor vrijlating van Israëlische gijzelaars eist Hamas dat Israël in één week tijd zijn troepen terugtrekt uit Gaza. De krant Haaretz heeft dat gehoord van bronnen bij Hamas en van Israëlische functionarissen. De Amerikaanse minister Blinken noemt die eis onrealistisch. In het Amerikaanse plan voor een wapenstilstand is Israëlische terugtrekking op zijn vroegst na zes weken aan de orde. Een Amerikaanse vrouw heeft vorige maand de lever gekregen van een 98-jarige man. Die was kort daarvoor overleden na een val. Omdat hij verder gezond was, kon zijn lever worden getransplanteerd. De man uit Missouri was een oorlogsveteraan. Hij werkte als gevechtspiloot in de Tweede Wereldoorlog en vocht ook in de Koreaoorlog. Hij was niet als orgaandonor geregistreerd, maar zijn nabestaanden stemden ermee in. Hij is de oudste Amerikaan ooit die een orgaan heeft gedoneerd. Bondscoach Ronald Koeman heeft Joshua Zirkzee bij de EK-selectie gehaald. De spits van Bologna breekt zijn vakantie in Florida af... om naar het trainingskamp van Oranje in Wolfsburg te gaan. Koeman heeft Zirkzee opgeroepen omdat Brian Brobby mogelijk niet inzetbaar is vanwege hamstringklachten. De EK-selectie telt nu weer 26 spelers.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 make it chance I'm still hanging from a love I lost I'm feeling your frustration But any minute all the pain will stop Just talk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 想。 ZFM. Amen.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 forsake me I'm loving angels instead When I'm feeling way you do it. Get your money for nothing, get your chicks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 Tonight